instellingen die voor 4,5% eigen inkomsten hebben. En voor podiumkunsten geldt een minimum van 21,5%. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro bezuinigen op de culturele sector. Volgens staatssecretaris staan zijn daarbij scherpe keuzes nodig en moet de sector meer worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Het kabinet wil niet overal een beetje weghalen en ontziet topinstellingen. Plannen van culturele instellingen zullen voortaan ook beoordeeld worden op publieksbereik en ondernemerschap. De hogeschool in Holland is bijna 9 ton onterecht uitgegeven. Dat staat in het inspectierapport over de misstanden bij de hogeschool. Van de 9 ton is 360.000 euro uitgegeven aan extra salarissen, vergoedingen en leaseauto's. Daarvan hebben vooral oud-voorzitter Jos Elbers en oud-vicevoorzitter Lijn Labruyère geprofiteerd, zegt de inspectie. Ook de Raad van Toezicht krijgt verwijten. Die heeft alle regelingen voor bestuurders goedgekeurd. Geert Dades, die op dat moment bestuursvoorzitter was, stapte in oktober op en maakte zijn eigen declaraties openbaar om aan te tonen dat hen weinig te verwijten viel. De inspectie concludeert dat dat inderdaad het geval is. Nederland blijft tot eind september meedoen aan een NAVO-missie in Libië. En deze maand sloopt het mandaat van de huidige missie af en het kabinet wil dat met drie maanden verlengen. Dat gebeurt met dezelfde bijdrage als nu. Dat is met F-16's en een mijnenjager en zo'n 200 militairen. Die moeten het luchtruim en de Middellandse Zee bewaken. Het kabinet zal niet meedoen aan bombardementen op gronddoelen in Libië. In Dokkum is een vrouw op een motor gewond geraakt door een neerkomende slagboom van een brug. De vrouw zat achterop bij een man die de waarschuwingsrichter van de brug niet had gezien. De slagboom kwam uiteindelijk tussen hen naar beneden. De vrouw is niet zwaar gewond, ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt, kans op een bui, temperatuur 16 graden aan zee tot 20 in het binnenland. Morgen eerst zon, maar in de middag vanuit het westen buien en iets lagere temperaturen. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de AWB. Het weekend zorgt voor aardig wat drukte in het midden van het land. Er staat 111 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Bussum 5 en verder bij Eembrugge nog eens 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 voor knooppunt Watergraafsmeer ook 5 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch voor knooppunt 5. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude 6 kilometer. De A10 de ringwest richting Zaanstad voor knooppunt 6. A12 Den Haag richting Arnhem tussen de 7 kilometer. A13 aan Rotterdam bij Delft 3 km. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 3. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen knooppunt Rijnswijk en Afrit den Dolder 6 kilometer.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 Aflevering 23 eh, van deze jaging zit erop. Dat maakt weer de 10 van juni in 2011. De lijst bestaat dus uit de 40 beste platen van Europa. Waar deze week 18 aan de kant van de stijgers zitten. En 3 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. En die drie die dus zijn toevallig alle drie in de top 10. Dat wil ik alvast wel vertellen. Dames, dat zijn er deze week 16 en daar houden drie plaatsen over. En die drie komen dus nu binnen. denk dat natuurlijk ook wel ruimte gemaakt moet worden door drie andere platen. Lady Gaga doet dat, Born This Way na 16 weken. James Blunt, So Far Gone na 12 weken. En ook weken voor Milano en Anita Maaier, Why Tell Me Why een goede week deze week voor de nieuwe Trees. 1992 gaat dan met 10 plaatsen hoog en is daarmee eh, de snelste stijgen. En met de zilver ging Play eh, Ready to Go naar Ready to Go uit de lijst En de zakken zijn dan met 14 plaatsen naar beneden. En ik dat is eh, een van de dames die er vorige week ook al heel lang in stond. de hebben Gaga Bonus Wees stond er 16 weken in vorige week. Maar ook Rihanna FNM, die er dus één weekje lang nu alweer 17 weken lang in blijft. de week stond zij op 32, deze week zat ze wel naar de allerlaatste plek van nummer 40 voor deze dame. Zometeen naar de eerste binnenkomen op Wiegand en Wetter. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Van Dam. Na na na, come on. Na na na, come on. Na na na na, come on. Na na na, come on, come on. Na na na na, come on. 20 eh, februari 1988 werd zij geboren op Barbados. Robijn Rihanna Fenty. En wij kennen natuurlijk nog beetje als Rihanna. De single SNM. Komen heeft even een beetje in de lijst. Roosdag was van 32 naar nummer 40 de laatste zin wordt van Team It's Dream, dat is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat Les Friday Night, Thank God It's Friday. Het vijfde nummer wordt alweer van uh, Katy Perry's album. Die Perry toch wel weer zien, want Les Friday Night is heel gewoon de zomer. Het is pop zoals pop ook bedoeld is. Met niets aan de hand muziek, geen stemvervormingen en geen de beats. Maar een niks mooi bij de kracht was de zwakte natuurlijk van dit nummer. Natuurlijk, niet voor onder door het zou zeker een uh, avontuur van E.T. E zo ook gaan overdragen. Door de simpele productie, die wel weer ergens in elkaar zit, kan het nummer wel weer snel vervelen. Het feit dat het album al negen lang het is niet te hoeven, op langdurig succes natuurlijk ook niet echt goed. Hoe lang kunnen we gaan genieten van alweer dat vijfde single van uh, het album van Katy Perry. Last Friday Night, Thank God It's Friday. Hoe lang, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel. In ieder geval één volle week. Want ze komt deze week binnen op nummer 39 in de lijst van Europa. FM op 106.9 is Zee, Zandvoort en Zomerhits. sorry. radiostation maakte voor het eerst kennis met deze wijn. Ze wordt een single uit onder de naam Single. En denk dat Natasha Benfield en haar Pocket Full of Sunshine. de week binnen 40. Deze week een klein stukje verder omhoog naar 38. Dan weer eindelijk plek verder omhoog. 37 zit hier pas. En dat alles uh, om 18 over 15 alweer voor wij ons afvragen hoe lang happiness nog heel veel Nederlandse blijft, brengt Alexis Joran alweer aan derde een op de markt. In Amerika is ondertussen over een half eh, jaar geleden dat de harde boek vandaan kwam. Het echte succes boekte deze jonge deze recentelijk dus pas met happiness. Drew Fleur heet de nieuwe van de dame die in 2006 alweer American Got Talent voorneus. En op deze track succes in een eh, stevige up-tempo beat. En alles is in het verlengde van haar grote hit Happiness. De Freemasons hebben de plaat te pakken wat paar keer gebruikt en een eigen remix ervan gemaakt. Je kan hem even op internet opzoeken. Hè? Alexa Jordan samen met de Freemasons in de remix. En de eerlijke remix is het geworden. Met alles van de nieuwe single van Alexa Jordan. Good Girl komt deze week binnen in de lijst van Europa. Niet dat op nummer uh, eh, 7 en 30. you dream We're on our way tonight. Time to crowd up now, we'll never back down. Shoot out a skyline, it on prime time. Turn up the love now, listen up now, turn up the love. from the Deze behoren. binnen op 38, deze week eh, gaat weer omhoog en boven de plaats naar 34. Zometeen op nummer 33 de hoogste binnenkomen. Afgelopen week publiceerden zijn enkele iets wat vage teasers op hun site. En die teasers zetten ze ook iets op Twitter en afteasing. nu we is om. Wat zijn hier nieuws? Dat alles na het weer. Vandaag Rusland wolft en in de middag zijn er wel wat opklaringen in Zandvoort. Tegen de avond is er wel kans op wat lichte regen. Vannacht blijft het in de droog en eh, onderweg naar morgen koelt het zo af naar een graad of 9. Morgen zijn er eerst bij een kans op onweer. In de middag klaart het wel weer op en wordt het dan een graadje of 16. Met alles weer bij een matige zuidwestenwind. Maximum temperatuur in Zandvoort morgen zo'n 16 graden. Zondag is er eerst zon en de middag toenemende bewolking, maar blijft tot anderhalf en droog. Natuurlijk dan een matige zuidwestwind, temperatuur zondag een graadje of 17. Tijdens de Pinksterrace op Zandvoort aanstaande maandag is het eh, overheerst bewolkt. En vooral in de ochtend kan er zelfs wat lichte regen vallen. Wind draait van de zuid naar west en de temperatuur die stijgt wel naar maximaal 9 en 10 graden. Wellicht dat het hier en daar nog een graadje meer wordt. Ik heb voor jou namelijk twee fietsers. Eentje in Haarlem op de Leidse Vaart, ter van het uh, eh, Shellstation. En eentje op de 125 Hoofddorp richting Haarlem, ter hoogte van 14,2. Daar in de middenberm vindt u één auto die uw snelheid controleert. We said Mitchell, and of season we have a new song and we fill it. Every drop is a waterfall. Here with on Friday. En het vorige vrijdag om 1 was het dan inderdaad zover op de BBC Radio. En de nieuwe Coldplay in première. BBC Radio 1. En alles lijkt erop dat we al gauw weer een nieuw album van Coldplay kunnen gaan verwachten hopelijk nog meer hits als deze, want de Coldplay komt binnen met Every drop is a Waterfall, deze week op nummer 3 in en daarna. You're en San Francisco. Dat was nummer 32 van deze week. Kijken wij even achterom. Vorige week op 32 en deze week op 40. in de 17 week Guyana F Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, en dat It's Friday. En nu ben ik nummer 39. En deze Philip, de Pocket Full of Sunshine, gaat twee plaatsen hoog in haar tweede week van 40 naar 38. 37, Alexis Jordan en Good Girl. Maar de Zolfwijk en de Chloe, Ready to Go, Ready to Go, out of the list voor zo'n beetje. In op 10 week zetten ze van 22 naar 36. Van 37 naar 35, uh, Swedish House helft met je. maar dat is een nieuw derde week. Deze Don't Wanna Go, in de twee weken door. de gaat van 38 naar 34. Coldplay, Every Child Drop is a Waterfall komt nu binnen 33 en van 36 naar 32 in de derde week ging Cascada en San Francisco. En op in 9 Lil Wayne, Boom Chickawawa in de 12 week zat van 28 naar 31. Model, 6 maart in de 1 en de 15 week van 24 naar 30 alweer. Dit is nummer 29, drie weken in de lijst, Alex Cardino en Kenny Rowland. What a feeling heet de plaat. Dan denk jou aan nummer 26, Mohammed Nicole in de Nacht 3. I, I, Just night turns into day, We are the fire, tot zover met op dus de radio. Het kan maar één ding betekenen. De radio staat op van Zandvoort. Met alles bijna lang. De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. Heb je op vrijdag geen tijd om te luisteren? Op zaterdag moet het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9. Ik komen helemaal nog een keer voorbij. En ik van de platen dus op nummer 26, 8 plaatsen in de tweede week Mohambi en Nico Zoltingen. En Coco Nut 2. En dat is van Charlize in woord. En vandaag heeft gemaakt samen met Bruno Mars. Zes weken was Before It Explode. It's my head. you jet It's me Franco Kerngang met Natasha Benningfield en Jedwijk. In vijf van ze man van 26 naar 23. En plaats 122, derde week pas in de lijst. Wel zeven plaatsen bij de hooggang van Jeff van Wal. En is uh, eh, Not Over You, ik weet niet wel had, maar Not Over You, anders hem op nummer 22, Gavin de dreams That's where I have to go To see your beautiful face anymore I stare at a picture of you And listen to the radio Hoping, oh, hope there's a conversation both make me attitude Until then it's not stand and it makes you madder That much is understood and I realize if you ask להנהיג Zijn verplaatst in het voor Definitely Ball en zijn derde week en net over you. Dus we gaan uh, kijken, Natasha Benningfield en Jetlag. Van vijf weken naar ze van 26 omhoog naar 23. Straks na het nieuws eh, van 4 uur zijn wij weer terug met de beste hits van Europa. En gaan wij op weg naar de nummer 1 van Europa. En dat is nog steeds de plaat is als vorige week. Dat is natuurlijk een geheim. Dat hoor ik pas van voor de klok van 5 uur. Als we nog even kijken, doen, zullen uur gaan we ook even kijken naar de Nederlandse top 40, waarin er drie nieuwe binnenkomers.